En zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. Op de Australian Open is Robin Haas erin geslaagd de tweede ronde te bereiken. Haas won van de Argentijn Berlok in drie sets, 6-4, 6-3 en 7-6. Timo de Bakker staat nog op de baan. Hij speelt tegen de als twaalfde geplaatste Fransman Monfi. Het staat met 2-1 in sets voor. Dan het weer vanuit het westen bewolking en in de loop van de ochtend vanuit het westen ook regen.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 De acties beginnen in Utrecht en daarna nemen andere steden het over. Vrijdag eindigen de acties met een landelijke demonstratie in Den Haag. De betogers zijn vooral boos over de boete voor te lang studeren. Studenten die meer dan een jaar te lang doen over hun bachelor- of masteropleiding... moeten van het kabinet straks 3000 euro per jaar extra betalen. Ook de universiteiten en hogescholen moeten per student 3000 euro betalen. Amerikaanse diplomaten in Nederland hebben zich sinds 2004 zorgen gemaakt over de opkomst van Geert Wilders. Na de verkiezingen van 2006 noemden ze zijn partij zelfs extreem rechts. Dat blijkt uit de ambtsberichten die zijn uitgelekt via Wikileaks. In een ambtsbericht van anderhalf jaar geleden staat verder dat Wilders geen vriend is van de VS. Als redenen worden onder meer genoemd dat hij tegen de missie in Afghanistan is en ontwikkelingshulp geldverspilling vindt. Maar het meest zorgelijk is in de ogen van de Amerikanen dat hij angst en haat voor immigranten zou aanwakkeren. De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka en zijn moeder mogen in Nederland blijven. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft dat besloten. Abiram heeft een hersentumor en heeft mogelijk nog maar kort te leven. Abirams moeder krijgt nu vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning...